Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Israëlische leger zegt dat Hamas kisten met twee overleden gijzelaars... heeft overgedragen aan het Rode Kruis in Gaza. Het is onbekend om wie het gaat. Er zijn nu nog 16 dode gijzelaars... van wie de lichamen niet naar Israël zijn gebracht. Nabestaanden willen dat de Israëlische regering druk blijft uitoefenen op Hamas... om dode gijzelaars over te dragen. Israël meldde vanavond dat de grensovergang bij Rafah in het zuiden van Gaza voorlopig dicht blijft. Of die weer open gaat, hangt af van of en hoe Hamas de lichamen van gijzelaars teruggeeft, zegt premier Netanyahu. In de Verenigde Staten zijn veel mensen op de been voor het tweede zogenoemde No Kings-protest. Ze demonstreren tegen president Trump en het beleid van zijn regering op ongeveer 2600 locaties. Onder andere in New York, Boston en de hoofdstad Washington D.C. De demonstranten vinden dat Trump zich meer gedraagt als een autoritaire koning dan als gekozen president. Ze willen opkomen voor de Amerikaanse democratie. Ook verzetten veel mensen zich tegen het strenge immigratiebeleid van de regering. In steden als Chicago en Portland wordt verder geprotesteerd tegen de aanwezige Nationale Garde. Neurobioloog en schrijver Brankele Frank heeft de finale van het tv-programma De Slimste Mens gewonnen. Ze versloeg politicus Rob Jetten en cabaretier en acteur Thomas van Luin. Het was het eerste seizoen van presentator Herman van der Zand en Paulien Cornelissen. Zij volgden Philip Freriks en Maarten van Rossum op. In de eredivisie heeft PSV vanavond gewonnen van Go Ahead Eagles. In Eindhoven werd het 2-1. Guus Til scoorde beide doelpunten voor de Eindhovenaren. In de stand staat PSV nu naast koploper Feyenoord. En verder was FC Utrecht met 3-1 te sterk voor Volendam. NEC tegen FC Twente eindigde in 3-3. Dan het weer, overwegend helder met af en toe wat bewolking. Vannacht is het 2 tot 7 graden.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 Slip away, slip away. I never would have guessed I would miss someone so bad. Slip away, yeah. never slip away. I really only met about a week ago. It doesn't seem to matter to my heart, I know. let go.